Marielle Hageman met het NOS Journaal. In de provincie Groningen zijn twee aardschokken geweest. De eerste schok was rond half twaalf en had een kracht van 2,7 op de schaal van Richter. De tweede beving was om tien voor half één en die was 3,2. Het epicentrum lag in beide gevallen in de buurt van Zandeweer. Onder meer uit Uithuizen, Loppersum en Middelstum kwamen meldingen. De tweede beving werd ook in de stad Groningen gevoeld. Er is nog niets bekend over de schade. De Nederlandse aardoliemaatschappij boort in de provincie Groningen naar gas. Eind vorige maand bleek uit een rapport dat de aardbevingen die veroorzaakt worden door gaswinning in de toekomst heviger kunnen worden. Vrouw Michelle Obama gaat morgen naar de begrafenis van het meisje van 15 dat vorige week werd doodgeschoten. Hadia Pendleton was majorette bij de inauguratie van president Obama twee weken geleden. Ze werd vorige week geraakt door een kogel toen ze in Chicago met vrienden in een park ging schuilen voor de regen. De politie vermoedt dat de schutter niet de bedoeling had om haar te raken. Het schietincident voedt de discussie over het wapenbezit in de Verenigde Staten. De ongeveer duizend woningen in Deventer die gisteravond werden getroffen door een stroomstoring hebben weer elektriciteit, zegt stroombeheerder Inexis. Kort na middernacht begonnen monteurs met herstelwerkzaamheden. Net voor tweeën was de storing verholpen. De stroomuitval was het gevolg van een brand in een transformatorhuisje. Om het probleem te verhelpen moest Inexis tijdelijk ook andere woningen afsluiten van stroom. De Amerikaanse jazztrompetist Donald Byrd is overleden op 80-jarige leeftijd. Byrd begon zijn carrière in de jaren 50 bij Art Blakey's Jazz Messengers. Later speelde hij met muzici als John Coltrane, Sonny Rollins, Thelonious Monk en Herbie Hancock. De trompetist nam als bandleider verschillende albums op voor het label Blue Note. Zijn album Blackbird uit 1973 werd een commercieel succes. Donald Byrd heeft ook invloed gehad op hip-hop-artiesten als Public Enemy. Het weer, vannacht een enkele bui, het vriest licht, het kan glad worden.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 Look at me. It really maak ik niet van die mooie muziek Maar toen ik jou zag schudden dacht ik, hey die hebt techniek Je krijgt een het trek en daar hoef ik niks voor terug Pak jij de pompie, dan smeer ik die handel op je rug Ik ga van in je daar en laat ze lopen Als het te haars is, dan ben ik wel bezopen De vind en baan en je laat je lekker gaan Trek het zelf aan, maar van die trekken zet de maan.